Kees Groot met het NOS-journaal. Op het Indonesische Lombok zijn na de aardbeving van gisteravond meer dan 120 naschokken gevoeld. De zwaarste had een kracht van 5,2. Mensen renden in paniek de straat op, maar er zijn voor zover bekend geen slachtoffers gevallen. Met hulp van het leger zijn meer dan 2000 toeristen van de naburige Gili-eilanden gehaald. Dat is een populaire toeristische bestemming. Veel toeristen willen naar huis omdat ze bang zijn voor een nieuwe aardbeving of een tsunami. Politieke partij DENK moet ruim 16.000 euro subsidie terugbetalen. Dat geld was bedoeld voor campagnes bij het referendum over de inlichtingendiensten. De referendumcommissie die toezicht houdt vindt dat het geld niet goed is besteed. De commissie wil er verder niets over kwijt omdat DENK nog in beroep kan. Volgens het ANP is Denk het eens met het oordeel van de commissie, maar legt de partij de schuld bij een online marketingbureau dat was ingehuurd voor kiezersonderzoek. Denk verwijt het bureau dat het broddelwerk heeft geleverd en wil het bedrag verhalen op dat bureau. Dat zegt dat het precies heeft gedaan wat Denk wilde. In het centrum van Huizen woedt brand in een pand met daarin drie winkels. Een aantal woningen in de buurt is ontruimd. Bij de brand komt veel rook vrij die volgens de brandweer blijft hangen. Daarom is het hele centrum van Huizen afgesloten, inclusief de toegangswegen. Mensen die last hebben van de rook krijgen het advies ramen en deuren te sluiten en de ventilatie uit te zetten. Femke Heemskerk heeft bij de Europese kampioenschappen een zilveren medaille gehaald op de 200 meter vrije slag. Daarmee herhaalt de zwemster haar prestatie van twee jaar geleden op het vorige EK. Van tevoren leek het erop dat de 30-jarige Heemskerk haar eerste individuele lange baantitel ging winnen. Maar de Française Charlotte Bonnet was net iets sneller. Het weer, het blijft vanavond nog lang warm. Vannacht koelt het af naar een graad of 18. Morgen opnieuw zeer warm met maximaal 37 graden. Morgenavond vanuit het zuiden kans op een paar onweersbuien.